Raymond Seré met het NOS journaal. Actievoerders in Groningen hebben afgelopen nacht de deksels verwijderd van vijf gasafsluiters. De kranen kwamen daardoor bloot te liggen en hadden kunnen worden dichtgedraaid. De actievoerders hebben dat niet gedaan, maar plaatsten wel een protestbord bij de gasafsluiters. Volgens GasUnie gaat het om regionale leidingen die Groningen van gas voorzien. Vandaag houdt de actiegroep Groningen Bodembeweging een protestmanifestatie in het dorp doodstil. Ook bezoekt PvdA-leider Samson vanmiddag Loppersum voor een gesprek met gedupeerden van de aardbeving aardbeving in het gebied. Premier Rutte moet in Sochi een duidelijk publiek signaal afgeven waaruit blijkt dat in Nederland grote zorgen leven over de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat in Rusland. Dat zei directeur Nazarski van Amnesty International in het Radio 1 journaal. Hij reageert op het bericht dat het Internationaal Olympisch Comité de keuze voor Sochi voor de winterspelen achteraf betreurt. Dat Rutte op de tribune gaat zitten juichen is één ding, maar als hij zijn zorgen publiekelijk uit, doe je tenminste niet mee aan het feestje van Poetin, vindt Nazarski. Een winnaar van de staatsloterij van ruim 2,5 miljoen euro heeft zich na maanden alsnog gemeld. De man uit Amstelveen had eerst geen haast, want hij dacht dat hij maar 4 euro had gewonnen. Volgens de staatsloterij had hij zijn loten en de uitslag niet goed gecontroleerd. Dat deed hij pas na berichten over de ontbrekende winnaar in de media. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is vorig jaar verder gestegen tot 63,9 jaar. Het jaar daarvoor was dat nog 63,6. Inmiddels is bijna de helft van de mensen die met pensioen gaan 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73.000 werknemers met pensioen, meldt het CBS. Vanaf 2007 is de pensioenleeftijd elk jaar toegenomen. Vooral door wetswijzigingen die erop zijn gericht om mensen langer door te laten werken. En dan het weer. Het westen en noordwesten regent, noordoosten en oosten nog droog. Het wordt 4 tot 6 graden, morgen ook regen en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de 20 Gouda Hoek van Holland verknopend de Brechtseplein 3 kilometer.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 dat ik niet luister, want ik kan any in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly.